Lot Lewin met het NOS Journaal. In Japan zijn zeker twee doden en tientallen gewonden gevallen... door de serie aardbevingen van afgelopen nacht. De zwaarste beving had een kracht van 7,6. Het Meteorologisch Instituut waarschuwt voor meer bevingen de komende dagen. Ruim 50.000 mensen moeten het gebied verlaten. In de twee kerncentrales in de regio zijn lekkages gevonden... maar volgens de autoriteiten is er geen gevaar zolang de koelsystemen nog werken. Eerder vandaag gold ook een tsunami-waarschuwing... maar de grote golf van 5 meter is uitgebleven. In Rotterdam zijn afgelopen nacht vier gewonden gevallen bij twee steekincidenten, niet ver bij elkaar uit de buurt. Het eerste steekincident was even voor middernacht. De politie heeft een zwaargewonde vrouw met steekwonden op straat gevonden. Agenten hebben haar gereanimeerd. Twintig minuten later kwam er een melding binnen van een tweede steekincident in een woning, even verderop. Daarbij raakten drie mensen gewond. De politie in Rotterdam heeft een man van 41 opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij beide steekpartijen. De loco-burgemeester van Amsterdam, de hoofdofficier van justitie en de politiechef pleiten voor de invoering van een landelijk vuurwerkverbod. In de hoofdstad gold afgelopen nacht wel een afsteekverbod voor vuurwerk, maar dat werd op grote schaal genegeerd het aantal mensen dat met oogletsel door vuurwerk is behandeld in het oogziekenhuis in Rotterdam is verder opgelopen. Inmiddels zijn 24 mensen met schade aan hun oog behandeld. Onder hen zijn twee kinderen onder de 12 jaar en een kind tussen de 12 en 16. Vanochtend noemde het oogziekenhuis de jaarwisseling al een ouderwetse horrornacht. De helft van de slachtoffers zijn dit jaar omstanders, over het algemeen door legaal vuurwerk. En het weer, vanavond begint droog, maar later op de avond en vannacht gaat het langdurig regenen. De minima liggen tussen de 4 en 7 graden. Morgenochtend is het even droog, later trekken er buien over het land waarbij het stevig gaat waaien.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 You're almost here. I still remember the first day of the year when we kissed goodbye and we thanked our lucky star. No, nothing lasts forever like snowflakes in a jar. Cold, cold nights, and I wonder where you are.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 In Rotterdam is een man van 41 aangehouden voor betrokkenheid bij twee steekpartijen... waarbij in totaal vier mensen gewond raakten vannacht. Een vrouw werd zwaar gewond op straat gevonden. Zij is gereanimeerd. Drie anderen raakten gewond bij een steekpartij in een woning even verderop. Nirene Schouten is voor de achtste keer op rij Nederlands kampioen marathonschaatsen geworden. En het zilver ging naar haar ploeggenote Maaike Verwij. En het weer, het is nu even droog, maar vanavond en vannacht opnieuw buien. Ook morgen is het wisselvallig bij een graad of 12.